Kees met het Enantoren op de grens tussen de twee landen zijn in handen van Servië. Gisteren namen Kosovaarse agenten de kantoren in, volgens eigen zeggen, om te voorkomen dat Servische goederen de grens over worden gesmokkeld. Ze raakten slaags met woedende etnische Serviërs, waarbij één agent werd gedood. Vandaag staken de Serviërs een van de grensposten in brand. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De Servische president Tadić heeft opgeroepen tot kalmte. Volgens hem is het gewelddadige optreden van de etnische Serviërs niet in het belang van zijn land. Kosovo riep in 2008 de onafhankelijkheid in, maar het land is door Servië nooit erkend. Air France KLM is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken. De luchtvaartmaatschappij leed een verlies van bijna 200 miljoen euro tegen een winst van ruim 700 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het verlies is ontstaan door de hoge brandstofprijzen, de nucleaire crisis in Japan en de politieke onrust in het Midden-Oosten en Afrika. In Londen is met allerlei festiviteiten gevierd dat de Olympische Spelen over precies een jaar beginnen. Op Trafalgar Square in het centrum werden de ontwerpen getoond van de medailles. Premier Cameron beloofde dat in Londen de beste Spelen ooit zullen worden gehouden. Schoonspringer Tom Daly maakte de eerste duik in het nieuwe zwemstadion vanaf de 10 meter plank. De bouw van dit stadion is net afgerond en het is de laatste van zes grote sportcomplexen in het Olympisch Park in het oosten van Londen. Over precies een jaar zullen meer dan 10.000 sporters naar de Britse hoofdstad komen uit meer dan 200 landen. Het weer, vanavond hier en daar nog een bui en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst zon, maar later weer buien.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 We zijn begonnen met Inner Ocean van Morfeo. Een goed nieuwe cd van het label eh, van Morfeo zelf. En dat valt onder Body and Mind van het label Oriane Music. Ze zeggen dat je het kan gebruiken voor meditatie, massage, reiki, healing en yoga. Nou, als je de cd helemaal eh, afluistert, dan is het ook zo. Het is een hele mooie, rustige cd waar je helemaal tot rust komt. Ocean of Love is het nummer waar eh, je afgelopen zes minuten naar hebt geluisterd. We gaan door met de, met de cd waar we verleden week mee zijn begonnen. Less is More van Henning Flintholm. En ehm, van het label Phoenix Muziek. Ik ga eens even kijken welk nummer. Ik ga nummer 6 zes voor je draaien Silence.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 reais em praças de salva-terra. Tu iriava nesse dia, ante nobre fidalguia, o jovem conto dos anos. jeitoso, na arena ficou em charcos desvarado pela dor. O marquês saltou para a praça e vinga com decisão pela sua própria mão o sangue da sua raça o sangue da sua raça. E então El Rei que chorava ao ministro que aguardava disse Marquês de Pombal cordenado haverá no meu reinado ik had wat tijd over. En omdat ik tijd over had, eh, kon ik de cd van Pierre Voucher ehm, draaien. Hij is vandaag binnengekomen en ja, ik wilde u toch niet eh, onthouden. Het heeft eh, allemaal geen naam, maar wel de titel van dit nummer, Whims and Melodies. En we gaan daar natuurlijk de komende week ook nog het nodige van horen. Thank you Pierre for sending the CD. Oké, we gaan eh, afsluiten dit eerste uur van Peaceful Radio, aflevering 734. Met de cd Body Healing van Shastro en Nandare. En ehm, we gaan luisteren tot aan het eind van dit eerste uur naar Body Flow.